Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wordt jonger en vrouwelijker. Vandaag worden nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. De Volkskrant is in hun achtergrond gedoken. 48 komen uit Zuid-Holland, Drenthe en Zeeland leveren er beide maar twee. Vanavond staat meteen een belangrijk debat op de agenda. Ze gaan het hebben over het verslag van verkenner Wouter Koolmees. Die zegt dat D66 en het CDA aan zet zijn na de verkiezingen. De afpelsom is dat deze twee partijen, dus D66 en CDA... allebei hebben gewonnen bij de laatste verkiezingen. Allebei geen blokkade hebben op een andere partij. En ook niet door een andere partij zijn uitgesloten. En vanuit het politieke centrum kunnen opereren. Dus daarom vanuit links en rechts kunnen zoeken naar verbreding van het draagvlak. Hij wil dat de partijen samen gaan werken aan een soort regeerakkoord op hoofdlijnen. Ze kunnen dan dingen op papier zetten waar ze het over eens zijn. En hopen dan dat andere partijen zich daarbij aansluiten. Alle twintig inzittenden van een Turks legervliegtuig dat gisteren neerstortte zijn overleden. Het toestel was net opgestegen in Azerbeidzjan en was op weg naar Turkije toen het misging. Op beelden is te zien dat het neerstort in de bergen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Protesten bij de VN-klimaattop in Brazilië. Die wordt gehouden in de plaats Belém bij het Amazonegebied. De oorspronkelijke bewoners zijn boos vanwege de houtkap, olieindustrie en mijnbouw. Ze zijn bang dat hun leefgebied verdwijnt. Actievoerders gingen bij de top op de vuist met bewakers... en vielen het conferentiegebouw binnen. De top kon wel gewoon doorgaan. een compleet dorp in Brabant gaat verdwijnen. Moerdijk ligt in de buurt van havens en moet plaatsmaken voor industrie. Alle 1100 inwoners moeten dus weg. Gisteravond werden ze bijgepraat door de gemeente. Hart van Nederland was erbij. Het was ehm, een pijnlijke avond. Eh, het ging er van gelaten tot heel emotioneel voor mensen. Jeugdherinnering aan weg. Ehm, ja, er gaat een leven hier weg. Er zijn mensen die hoop houden. Er zijn mensen die zeggen, ik wil eh, het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Ik zal eh, een van de eerste zijn om weg te gaan, denk ik. ik ga mijn kinderen het niet aandoen om in een dorp te wonen dat langzaam leegbloedt. Bij Omroep Brabant zegt een inwoner dat hij compleet overdonderd is... door de mededeling dat het dorp moet verdwijnen. Hij noemt het een slachting. En het weer nog in het zuiden wat zon. Verder is het vanochtend vooral grijs met op sommige plekken kans op een buitje. Vanmiddag breekt het open en is er meer ruimte voor de zon bij een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 45 kilometer file. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Roelof 2. De rechterrijstok is hier dicht en dat kost je al snel 10 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid 10 minuten oponthoud. Op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom duurt het zo'n 10 minuten voordat je de A4 op kunt. En op de A27 van Almere naar Gorkum staat nog file bij knooppunt Rijnsweert.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 The girls all line up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance. They like the way we work. They like the way they laugh. It's going across my shirt. They like the way my pants your time is up. I know. Oh. your funny stuff, but does he know how to wind you up? gonna work. Ooh, baby, this ain't gonna work. No. Girl, we got to make some changes.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk die moeten plaatsmaken voor een industriegebied... worden financieel gecompenseerd, zegt de burgemeester. Ze kunnen hun huis verkopen aan de gemeente en er komt professionele begeleiding. En ook voor huurders wordt andere woonruimte geregeld. ABN AMRO neemt hypotheekbank NIBC over voor bijna een miljard euro. Het is een van de grootste overnames van ABN AMRO sinds de nationalisatie in 2008 bij de klimaattop in Brazilië zijn inheemse activisten door een beveiligde zone gebroken. Op beelden is te zien dat er een gevecht uitbrak met beveiligers in het conferentiecentrum.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 Boys and girls wanna hear a true story. Saturday night was at this real wild party. They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said. Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is love all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, Nigga, I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's And the only way to feed him is to sleep with a man. Yeah. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the summer's at home? with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life do if the someone's at home Crying all alone on the bedroom floor Cause he's hungry And the only way to feed him is to sleep with a man For a little bit of money and his daddy's gone Somewhere smoking right now In and out of lockdown I ain't got a job now So for you this is just a good time But for me this is what I call life mm. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.